10 uur. Jan van der Putten bij het NOS-journaal. De nieuwe zorgwet van president Trump is ingetrokken. Vanavond, vlak voor de stemming in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... bleek dat er geen meerderheid voor was. Volgens de republikeinse leiders van het huis vroeg Trump om de wet in te trekken. Dat betekent dat het zorgstelsel van president Obama voorlopig blijft bestaan. Paul Ryan, de republikeinse voorzitter van het huis, zei dat ze zich nu gaan richten op andere punten, zoals de bouw van een muur aan de Mexicaanse grens, verlaging van de belasting en investering in de strijdkrachten. Trump zelf zei zojuist dat Obamacare zal instorten en dat de democraten de echte verliezers zijn. De Britse politie heeft vanavond zes mensen die waren opgepakt na de aanslag in Londen vrijgelaten. Ze gelden niet langer als verdachten. Een vrouw, die eerder al op borgtocht werd vrijgelaten, blijft wel verdacht. In totaal werden elf mensen aangehouden, vier zitten nog vast. Eerder vandaag publiceerde de politie een foto van de dader... die op Westminster Bridge inreed op publiek en een agent doodstak. De politie hoopt op informatie over het motief van de dader en of die hulp had. De KLM gaat op intercontinentale vluchten weer vliegen met een extra steward of stewardess. Daarmee wordt een bezuinigingsmaatregel teruggedraaid. De FNV had dat geëist voordat er over een nieuwe CAO kon worden onderhandeld. De maatregel levert 200 nieuwe banen op. De luchtvaartmaatschappij gaat er wel vanuit dat de vakbond nu op andere punten zal toegeven. Zo niet, dan wordt het aantal KLM stewards toch weer verminderd. Demissionair premier Rutte en 26 andere leiders van de Europese Unie zijn in het Vaticaan ontvangen door de paus. De EU-leiders zijn in Italië voor een bijzondere top die morgen in Rome wordt gehouden. Ze vieren dat in de Italiaanse hoofdstad 60 jaar geleden de voorloper van de EU werd opgericht. Nederland was een van de zes grondleggers. Het weer vanavond wolken en opklaringen.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 Een uur lang. Compleet uit je dak gaan hier. DJ Dion zit in de, in de mix. Ja, ik wou gewoon niks zeggen. Lekker zo'n Tom Twister. En misschien uh, gooi ik er ook nog wel even eentje in. Gewoon, gewoon omdat het kan. See It Sessions. Tot aan 11 uur. Op jouw CFM Zandvoort 106.9, 104.5. En u weet, kijk je mee. Ook CFM Text TV. I'm talking about the lows. I'm sticking by your if you say you're in, you don't get to choose again. away. Cause my girls, I'ma have a good time. Step back with your chit chat, calling my vibe. Oh, oh, oh, oh, oh. oh. See, you can't get too much of a good thing. Mm, Swam so here dressed up in the finest things.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 You don't know me, okay. Uh, for Japanese dry snacks. My voice was on like every fucking house track. Tell me when you heard enough, enough, enough. shake it up, shake it up, shake it up. Push him out, push him out. Wow. Shake it up, shake it up, come on. Push him out, push him up. Wow. JJK. Bedankt jullie weer voor het luisteren. Volgende week vrijdag. Jawel. Dan zitten we gewoon alweer in april. En dan knallen we weer keihard door de eter.